Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Afgelopen jaar is bij 124.000 mensen in Nederland kanker vastgesteld. Dat is een stijging van ongeveer 1000 patiënten ten opzichte van het jaar daarvoor... heeft het Integraal Kankercentrum Nederland bekendgemaakt. De toename komt voornamelijk door de bevolkingsgroei en de toename van het aantal ouderen. De meeste voorkomende vormen van kanker in Nederland zijn huidkanker, borstkanker, prostaatkanker, longkanker en darmkanker. Bij mannen komt prostaatkanker het vaakst voor, bij vrouwen is dat borstkanker. Het Amerikaanse ministerie van Defensie houdt al dagen een ballon in de gaten... waarmee China de Amerikanen zou bespioneren. De Amerikaanse legertop heeft overwogen om het apparaat uit de lucht te schieten... maar heeft besloten om dat voorlopig niet te doen... in verband met schade op de grond door neerstortend puin. De ballon dook enkele dagen geleden op boven de Amerikaanse staat Montana. De ontdekking van de Chinese ballon is een paar dagen voor een bezoek van de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken aan China. Treinstation Klimmen-Ransdaal in Zuid-Limburg is het meest gewaardeerde station van Nederland. Dat komt naar voren uit een onderzoek voor NS en ProRail onder 85.000 reizigers. Het station kreeg van het publiek een 8,3. Op dezelfde Heuvellandlijn, waar treinen rijden van de regionale vervoerder Arriva... zijn ook de nummers 2 en 3 van de ranglijst te vinden, Schinopgeul en Valkenburg. De vorige winnaar van de peiling, Overveen, is gezakt naar plek 19. Een jongetje van zes uit de Amerikaanse staat Michigan... heeft met de smartphone van zijn vader voor 1000 dollar aan maaltijden besteld. Dat deed hij via de bezorg-app van Grubhub. Het jongetje had de smartphone van zijn vader gekregen... om voor het slapen gaan een spelletje te spelen. Maar in plaats daarvan bestelde hij broodjes kip, reuzenganalen, pizza's en andere maaltijden. De ouders hebben het jongetje ernstig toegesproken... en zijn spaarvarken geplunderd om de rekening deels te voldoen. Het weer veel bewolking met af en toe regen. Vanmiddag breekt in het noorden de zon mogelijk nog even door.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 Ik heb flappen, kom we stappen en we pakken een vijf. Ik ben bang, head bang, als een chappende duif. Maar ik kom hier niet voor de koffie of thee. Ik heb een fles mee, overdrank wordt gemengd, ongeremd. Hard gaan over de kop, achtbaan.